En dat, zoals eh, elk jaar, de studioapparatuur volledig ontregeld is. Want daar komen mensenhand aan te pas. En dat gaat helemaal niet mee met, de, met het opdraaien van je wekkertje thuis en de keuken. En de magnetron en de oven en de verwarming. Je bent een halve dag bezig. Maar goed, we zijn er. Er is vandaag dan eh, geen nieuws tussendoor. Dus we kunnen de hele platenkast erin gooien. Goedemorgen ZFM luisteraars. Eh, ZFM jazzluisteraars, mag ik zeggen op deze zonnige, meer dan zonnige dag. Waarbij Zandvoort overspoeld wordt door hardlopende uh, circuitrunners. Gaat allemaal goed komen. Als het net zo gezellig wordt als gisteren in het dorp, dan mogen we absoluut niet klagen. En we gaan daaraan bijdragen, deze sfeer, hopelijk met muziek. Wij starten met twee T's, met eh, Mulder en Mulder, zoals gebruikelijk. Eh, vandaag wordt het programma samengesteld en gepresenteerd Peter Den Boer. En we gaan nu verder met Jimmy Lunsford, met een prachtige Ellington-compositie Black and Tan Fantasy. Dat was eh, terecht. Applaus voor Henk Elkebout, onze Henk Elkebout. Koos Seriese aan de bas. En good old Kees Kranenburg junior, wel te verstaan. Aan de drums Kees Kranenburg, die eh, recent, recentelijk ehm, de muzikaal leider geworden is van de, eh, de Ramblers. Good old Kees. We gaan nu verder met een andere Nederlandse combinatie. De Dutch Swing. En dat is een, eh, mooie easy swing opname. Een mooie easy swing opname eh, van hun jubileum van heel lang geleden. Waar eh, Jaap van Kempen op de gitaar speelt. En die bepaalde toch voor een groot deel de sound. We gaan luisteren naar Good Queen Bess. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want zo zijn we getrouwd. Dat is, eh, dit is natuurlijk allemaal herrie. Dixieland herrie, dat willen we niet. We gaan eens even kijken. Dat is natuurlijk andere koek. Ja, dat heb je natuurlijk op zo'n ochtend waar alles eh, door elkaar ligt. Alleen maar omdat de automaat van slag is. We gaan nu naar Good Queen Bass. En er is maar één die dat bepaalt. Zo is het ook nog eens. De Dutch Queen. Dutch Die bestond in 1995, 50 jaar. Het orkest was immers opgericht in de oorlog, maar na de oorlog tot echt eh, officieel opgericht. En uh, ter gelegenheid van dat 50-jarig jubileum in 95 hadden ze allerlei gasten uitgenodigd. En ook een speciale jubileum blues gemaakt. Bob Kaper deed dat, die nu eh, al jarenlang de leider van de Dutch Winkelers dus is. En in de bezetting van toen... Bob Kaper, Klaas Wit, Bert Boeren, Fred Murray, Adrie Braat, Bob Dekker... hebben ze ook opgenomen die Golden Jubilee Blues. En daar deed eh, Dim Kesber mee op de sopraansax. Oscar Klein, de Oostenrijker die heel lang de trompet heeft gespeeld... in de, de Swing deed mee. Eh, Wim Kolstee op de trombone. En eerder genoemde Jaap van Kempen op de gitaar. We gaan luisteren naar de Dutchwing met de Golden Jubilee Blues. if I ever lost you, how much would I cry? How Deep is the Ocean, Ella Fitzgerald. Ik heb een, eh, een stuk gevonden <clears throat> dat, eh, de, dat verzinnenbeeld de, het meest pure vorm van eenvoud op een podium. Dat is eh, een stuk dat wordt gespeeld door Toets Tielemans met dat hele kleine mondharmonicaatje. En als begeleiding heeft hij alleen maar een metronoom. Hoe verzin je het? En uh, er is toch iets geweldigs geworden. Toets uh, versterkt de stroom tussen jazz en muzikaal entertainment. En eh, ehm, hij drijft hierboven in een wolk van muziek, heeft iemand geschreven. Hij speelt voor zichzelf wat hij voelt en wat hij is. Pure muziek. En daar ben ik het meer dan helemaal mee eens. En u gaat het horen in het stuk... Eh, dat is opgedragen aan zijn <laughs> mondharmonica... met begeleiding dus van, die, eh, van, die, van de metronoom. You Are My Blues Machine. Opgenomen in de Boerenhofstede live... in de Boerenhofstede in Laren. ten voeten uit. En eh, dat was natuurlijk een uh, zogenaamd tussendoortje om de zaal helemaal eh, op de knieën te krijgen. En dat gaan we nu horen, een volgend stuk, in diezelfde zaal, in dezelfde avond, op dezelfde avond. Toets Tielemans, Joop Scholte op de gitaar, Rob Franke, piano, Victor Kayatu, bas en Evert Overweg op de drums in een stuk dat hij zelf geschreven heeft. Compositie van a most Dirty Old Man. One, two... Música there's such temptation. One thing leads to another. Too late to run for cover. She's much too close for comfort. Shadow do do bo ba. Shadow do bo bo ba do ba do ba do ba da da. your old thinking, cap. The first thing that you know, you will find that you are much too, too close for comfort. You're heading for a mishap. The first thing that you know, she will have you up that old tree. She's too close for comfort. Too close. Be firm and be fair. Be absolutely sure, beware. On your guard, take care when there's such temptation. One thing leads to another. Too late to run for cover. She's much too close for comfort now. another. Too late to run for mother. She's much too close for comfort now. One thing leads to another. Too late to run for cover. She's much too close for comfort now. Be firm, be fair, be sure close for comfort now. Self van tuba. Ja. Mel Tormé, ongelooflijk uh, wat een dynamiek er in die man zit. Hij was niet alleen een heel goede zanger, een een geweldige scatter. Dus improviserend zingen, eh, eh, woordloos zingen met je stem. <clears throat> en ook, maar hij was ook een ongelooflijk goede drummer. We horen hem hier eh, live met het orkest van... hoe heet hij? Marty Page. En ik ga nog een stukje laten horen... waar hij een uh, bossa nova potpourri brengt. string of pearls in a velvet glove. The gift I bring you is the gift of love. No ring of gold, but a dream to unfold when all the stars have flown and we're alone. The gift of love is a precious thing, a touch of magic on a day in spring the golden dream every dreamer pursues. Remember, darling, never refuse the gift of love. Cause love can't be a melody that lingers or slips like April wine right through your fingers. So kiss me sweet till our secret star illuminates the way to Shangri-La. Whatever fate may befall, all I know is that the gift of love is the greatest gift of oh, all. This is just a little samba built upon a single note. Other notes are bound to follow, but the root is still that note. Now, this new one is the consequence of the one we've just been through. As I'm bound to be the unavoidable consequence of you uh, There's so many people who can talk and talk and talk And just say nothing or nearly nothing I have used up all the skill I know And at the end I come to nothing or nearly nothing So I come back to the first note As I must come back to you I'll pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, Ray me, fa, or la, do. He will find himself with no show. Better play the note you know. So I come back to the first note, as I must come back to you. I'll pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, bring me so la ti he will find himself with no show Better play than all you know Why she must have asked did I just turn and stare in empty silence? What was I to say? So I come back to the first note, as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you. Whatever fate may befall, all I know is that the gift of love is the greatest gift of all. cha chu ching cha chu ching chu chu ching ching chu ching ching ching chu ching ching ching ching ching chu chu ching ching ching ching ching chu chu ching chu chu ching chu chu ching chu chu ching Da do da do da do da do da do da do da do da do da do louder, oh, little louder, oh, down louder. Thank you. Heerlijk al die live-opnames. Kenny Burrell was dit. Gewoon een trio. Will You Still Be Mine. Dan gaan we nu naar de zwoele tenor van Zoet Sims. The Man I Love.